7 uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Israël en Hamas zijn een humanitair bestand overeengekomen. Volgens VN-baas Ban Ki-moon en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry is het bestand belangrijk om de burgers de broodnodige opschorting van het geweld te geven, zoals zij zeggen. Daarnaast wordt het gebruikt om te onderhandelen over een permanent staakt het vuren. Het bestand gaat zometeen om 7 uur Nederlandse tijd in en zal 72 uur duren. Volgens correspondent Sander van Hoorn zijn delegaties van Israël en Hamas naar Cairo vertrokken om daar te praten over een blijvend staakt het vuren. Delegaties van Israël en de VS zullen niet met Hamas aan één tafel zitten. De VS gaat volgende maand een medicijn tegen ebola testen op mensen. Het vaccin is al getest op apen en daar zijn goede resultaten geboekt. Er zal getest worden op een Amerikaanse hulpverlener die in West-Afrika besmet is geraakt. Hij zal naar de Verenigde Staten worden overgebracht om daar verpleegd te worden. Twee andere besmette Amerikanen worden verpleegd in Liberia. De ziekte heeft in Sierra Leone inmiddels aan 729 mensen het leven gekost. Gisteren werd de noodtoestand uitgeroepen. Moskeeën in Nederland gaan preken oproepen tot, in preken oproepen tot tolerantie. Ze maken zich zorgen over het groeiende eh, racisme en ook de haat tussen joden en moslims. De moskeeorganisaties nemen nadrukkelijk afstand van antisemitische incidenten door moslimjongeren. Volgens de organisaties hebben vrijwel alle moskeeën in Nederland laten weten mee te werken aan het plan. Vanaf vandaag 1 augustus zijn huidige rekeningnummers onbruikbaar en moet iedereen de IBAN-code gebruiken. Een rekeningnummer van 18 cijfers en letters. Invoering van het Europese systeem zou eerst 1 februari dit jaar al ingaan. Werd toen uitgesteld omdat veel bedrijven nog niet klaar daarvoor waren. Een invoering van het IBAN-nummer moest grensoverschrijdend betalingsverkeer makkelijker maken. Het weer, zonnige periode, het is 23 tot 27 graden. Aan zee staat een behoorlijke bries en vanavond is er in Limburg kans op een bui. Dit was het. Dit is Wijnand bij de ADB.